Die laatste is een soort wereldwijde rechtbank die zich bezighoudt met oorlogsmisdaden. Want er zijn echt verschrikkelijke dingen gebeurd in Oekraïne, zegt minister Hoekstra. Burgers die standrechtelijk worden geëxecuteerd met hun handen op hun rug gebonden. Eh, vrouwen, maar ook mannen die worden verkracht. Eh, en, en allerlei andere eh, verschrikkingen die plaatsvinden. En hoe lastig dat ook is, het is aan de internationale gemeenschap om te laten zien dat we hier een streep trekken. Dat we dit niet accepteren. En dat we, hoe lastig dat ook is, gaan zorgen voor gerechtigheid. Maar het is heel moeilijk om daders echt te straffen voor die dingen. Omdat het vaak lastig is om te bewijzen wie er precies achter achter zit. De bosbranden in Zuid-Europa gaan maar door. Het is al een tijdje bloedheet in onder meer Portugal en Spanje. En ook in Frankrijk is het mis. In de buurt van de stad Bordeaux staan twee grote gebieden nog steeds in brand. Ook vakantiegangers kunnen iets van de hitte en het brandgevaar merken, vertelt onze correspondent. Op campings worden soms ook maatregelen genomen. Het watergebruik wordt aan banden gelegd. Douches op stranden die het niet bedoelen. Dus dat zijn kleine dingen waar toeristen rekening mee moeten houden. En verder vooral heel erg voorzichtig zijn in bosrijke gebieden. En bijna 2 miljoen mensen hebben dit gezien. Van de Donk schieten! Goal! Schitterende goal! 61 minuten en het is toch 3-2. Ja, er zaten ruim 1,9 miljoen voetballiefhebbers op de bank te kijken naar de Oranje Vrouwen op het EK. En zondag kunnen ze dat weer doen. Dan speelt Nederland om 6 uur tegen Zwitserland. Het weer, veel zon bij 19 graden aan de kust en 26 in Limburg. In het zuiden van Limburg wel wat meer wolken trouwens. Morgen opnieuw een prima zomerdag. Maxima van 18 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is niet druk op de weg. Je hebt nog wat vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. En dat komt omdat er eerder vanmorgen een ongeluk is gebeurd. Ook staat er een file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Haarlem en Amstelveen Stadshart nu ongeveer 10 minuten aan tijdsverlies. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond.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 Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven mijn ogen dicht. Ik vlieg van gisteren naar morgen. En dan vergeet ik weer vandaag. Er ligt iets wonderlijks verborgen. Maar altijd weer onder die laag. Ik flap eruit wat ik aan denk wat ik vol en wat ik vind. Met weinig zicht op hoe dat aankomt. Bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht.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 Omdat huizen duurder zijn geworden, moet die van ruim 350.000 naar 440.000 euro, vindt de vereniging. Rusland heeft drie raketten afgevuurd op de stad Vinnytsia, zeggen de Oekraïense autoriteiten. Daarbij zouden zeker 12 mensen zijn omgekomen. De raketten kwamen terecht op kantoren. In de buurt van Brussel is het graf van een gesneuvelde soldaat van de slag bij Waterloo gevonden. Het gebeurt zelden. In totaal sneuvelden 20.000 militairen in de slag die het einde van Napoleon betekenden. Het weer, veel zon en bijna overal droog.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 De repente una voz me decía, está bien hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe yo estaba en un vacilón. Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine escuchar.